Jongeren hebben vooral vaker een mes op zak. Dit jaar zijn zelfs 28 kinderen onder de 12 opgepakt met een wapen politie maakt zich er zorgen over. Ze denken dat een wapen onder jongeren steeds normaler wordt door bedreigingen, onder meer op social media. Bij een huis in Etteleur in Brabant was vannacht een explosie. Door de harde knal werden de ruiten uit de voordeur geblazen. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis. Omdat er nog iets aan het huis vastzat dat zou kunnen ontploffen, werden tien andere huizen ontruimd. De politie is nog op zoek naar getuigen. Ja, als je overmorgen met je brakke hoofd op de bank ligt... crossen een hoop bezorgers door de stad om kapsalon, pizza of friet af te leveren. Thuisbezorgd verwacht dat ze het op eh, nieuwjaarsdag opnieuw superdruk krijgen. Ze zetten daarom extra bezorgers in. Volgens het bedrijf was nieuwjaarsdag dit jaar de drukste dag ooit. Er werden bijna 300.000 bestellingen gedaan. En tientallen lopers zijn met hun hoofd nu al bij de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Ze begonnen vanochtend in een eiland staat hier, maar dat zal weiland moeten zijn. Dus in een weiland bij Winterswijk. En lopen uiteindelijk in etappes dik 200 kilometer naar het strand. De organisator kan zijn geluk niet op. Ja, dat is toch geweldig dat we hier vandaag in het prachtige Winterswijk staan om eh, de langste aanloop te beginnen. Ja, we hebben een hele diversiteit van mensen die er ook eh, lopen. Het zijn kinderen, handbiker Tim de Vries die een, eh, een etappe voor zijn rekening neemt. we hebben wat oudere mensen, we hebben wat jongere mensen. Ongecompliceerde vrolijkheid voor iedereen en fris het nieuwe jaar in. En de estafettelopers zijn niet de enige. Ongeveer 10.000 mensen rennen opnieuw nieuwjaarsdag bij Scheveningen de zee in. Het weer trekt regen over van Zeeland naar Groningen. In Zuid-Holland en Brabant wordt het zo ook nat. En na twee uur nattigheid droogt het weer op.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 Ja, morgen is het weekend. Eh, dit was Pink Floyd on the Turning Away van Russia, Oekraïne. Ja, nog steeds is die idioot uh, macht wel Poetin bezig met zijn oorlog voeren naar Oekraïne. Een militaire interventie is het, hè? Militaire... Speciale opdracht. ja, zoiets. Ja, maar nu eh, gaat het nog zo ver. <laughs> En ze schieten af en toe terug, in Oekraïne, hè? Of Moskou. Ja. Ja, ja. Ik vind dat ze meer op die brug tussen... Eh, ehm, eh, het eiland en Rusland moeten... Krim. Krim. Ja, ja, ja, daar begon het al mee. Ja. En hierna kan ik, uh, we nog even eh, eh, Oekraïne volkslied zingen. Dat, We hebben nog een anekdote bij, want het was afgelopen kerstavond... dat we hier in Stanford op het Gasthuisplein... kerstliedjes aan het zingen waren. Kerstliedjes aan het zingen. En er was dus ook een Oekraïnse dame en die zong ook dat Oekraïnse lied. En Maya die zong gewoon mee in het Oekraïns. En er kwam er een dame van of ze ook Nederlands, Nederlands sprak. <laughs> sprak. Maar ja, we kunnen, we kunnen luisteren of ze nog steeds meezingen. Dat doet ze waarschijnlijk niet. Nee, dat Alleen maar gaat om mij niet te doen. plagen. Dus, eh, Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.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 I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone weer uh, protestsongs doen. Eh, waar we vorige week en die week daarvoor ook al mee bezig waren. Er zijn zoveel ongelooflijke mooie protestsongs. Zo is dat. En eh, het, ja, we kunnen daar nog wel een paar weken aan voldoen. Maar volgende week gaan we toch weer een ander thema nemen. Mocht u een idee hebben, dan bent u natuurlijk altijd welkom om aan te geven... van nou, dit vind ik nou een leuk thema om muziek over te draaien. Ja, ja, ja. Want ja, er zijn best wel veel protesten. Ja, trouwens, ik vind het... De, de, wat is een protestsong? Ja, het moet toch wel iets met eh, landelijk of groot te maken hebben. Niet een, een lullaby van ik, mijn vriendin is, <laughs> is vreemd gegaan. <laughs> dat, is, uh, <laughs> dat, is, eh, dat is geen protestsong. Dat is geen protestsong, dat ja... Nou, ik draaide net Johnny Cash, Hurt van Johnny Cash. En op eh, verzoek van Astrid Voren hebben, we, eh, gaan we nu een nummertje draaien. Belfast Child van uh, Simple Minds. When my love said to me Meet me down by the gallow tree For it's sad news I bring About this old town and all that it's suffering. Some say trouble's about Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd my faith in God and church and the government Some say trouble programma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste hardrock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. speciale uitzendingen zal ik beginnen met de pioniers van het genre en eindigen met de hedendaagse metalbands die weer waren beïnvloed door de grote metalnamen van weleer chronologische volgorde draai ik alle stijlen die zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld. Met alle toonaangevende bands en hun vroegste nummers. Uiteraard met de bijbehorende uitgebreide achtergrondinformatie. Luister als je meer wilt weten elke maandagavond naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds. Ja, dat was eh, Marcel net. En eh, ik draaide net uh, voor de woord van... Uh, Wat? Sinead de Corner. <laughs> ja, toch? Ja. en dan hebben we weer een verzoek van Angela Groot. Angelique. Van Angelique Groot. Van, voor you, you Two, Sunday, Bloody Sunday. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. stoppen. Want eh, <laughs> Roy is aan de telefoon. We hebben Roy aan de telefoon, als het goed ja, is. Ja, eindelijk, hè? Ja, het ging wat moeilijk, hè? <laughs> het ging wat moeizamer van beide kanten. <laughs> maar, maar, we zijn er. we zijn er. Hebben jullie lekkere dagen gehad? Ja, heerlijk. Jij ook? Ja, ja, ja. ja. Lekker eh, volgegeten, iedereen, denk ik, in Nederland. Ja, nou, ik geloof dat ik een paar dagen bij moet komen alleen af aan het eten. Ja. Dus. dus eh, nou ja, het eh, jaartje is bijna voorbij. Hè. We zijn, de laatste dagen zijn aangebroken. En eh, dus daar zijn natuurlijk heel veel lijstjes voor in, op verschillende radiostations, tv-stations, overal. Soms ja. heeft dat ook gedaan. we zijn, ehm, ja, jammer is eventjes terug gaan blikken in afgelopen jaar en wat er allemaal afgelopen jaar eh, gebeurd is. We begonnen natuurlijk het jaar nog steeds met corona. Eh, corona heeft eh, best wel om ons heen geslagen. Er zijn mensen overleden, er, hebben mensen, ja, er zijn mensen ziek geweest, maar er zijn ook positieve dingen geweest bij, met corona. Dus zoals bijvoorbeeld met corona is Zandvoort Insight opgestaan en een, een, nieuw media platform geworden. is door corona ontstaan. er zijn heel veel andere mooie projecten ontstaan bij, met, door corona. Eh, waaronder natuurlijk eh, ook eh, de, de nieuwjaarsborrel afgelopen zomer. Dat is een van onze terugblikken natuurlijk. Ehm, de gemeente heeft toen besloten om die nieuwjaarsreceptie van voor het afgelopen januari te verschuiven naar de zomer. En dat is een positief heeft een positief effect geweest. En er wordt zelfs eh, gesproken over misschien wel een terugkeer. Eh, of wat echt gaat gebeuren is natuurlijk nog even de vraag. Maar we hebben natuurlijk eerst onze eigen echte... Maandag natuurlijk, maandag de negende, de nieuwjaarsreceptie bij de haven van Zandvoort. Eh, voor, deze, ja, voor dit jaar natuurlijk weer positief in te luiden. Ehm, wat ook natuurlijk een eh, terugblik is, is het 100 jaar, 100-jarig bestaan van ZRB, waar heel veel rug, eh, reuring is ontstaan natuurlijk met een expositie, met een mooi feest en een kinderevenement. Dus ook heel veel daar eh, gebeurd en heel veel mooie dingen gebeurt natuurlijk. We hebben een nieuwe gemeenteraad, want er zijn ook verkiezingen geweest. Ja. Zandvoort Kiest was natuurlijk een van die positieve dingen die er ontstaan zijn in samenwerkingsvorm natuurlijk tussen ZFM, Zandvoortse Courant en Zandvoort Insight. Eh, en zo zijn er heel veel dingen gebeurd de afgelopen jaar waar Jelme Kopers terug heeft opgeblikt. Maar niet op een heel simpel terugblikje, maar hij heeft een gedicht gemaakt over 2022. Ja, het rijmde mooi, eh, Roy. Ja, hè? <laughs> Ja, zeker. Dus eh, zeker ook de moeite waard om het even terug te kijken op onze Facebookpagina uh, op website. Eh, verder om eventjes terug of verder om even verder te kijken. Natuurlijk, ehm, we hebben komende tijd een paar e-, twee evenementen staan. Ik heb het net al genoemd, de nieuwjaarsreceptie 9 januari. Waar, eh, ja, waar natuurlijk de burgemeester een nieuwjaarspeech eh, gaat houden. Zandvoort is Zuid zal zeker hier aanwezig zijn en zal zeker ook een eh, uitzending maken. Maar ook natuurlijk de speech van de burgemeester opnemen en volop verspreiden op social media. Ehm, dat is in de haven, hè? In de haven, inderdaad. Ja. Gratis drinken tot tien uur. gezellig. <laughs> Daarvoor gaan we natuurlijk. Uh, Zandvoort is natuurlijk uh, graag een, een dorp die een wijntje lust. Dus Ga allemaal naar de nieuwjaarsreceptie. Maar vooral ook om de hand te schudden en positief, positief het nieuwe jaar in te luiden met, eh, met een proost en een toast. Ehm, wat we natuurlijk ook hebben, wat je ook kan doen natuurlijk eh, in plaats van eh, drank drinken. de mensen gaan natuurlijk ook per, op 1 januari om 2 uur allemaal die zee in, in Zandvoort met de nieuwjaarsduik. Die om 2 uur start gaat iedereen dan met een uurkuurtje de zee in. En eh, daar is natuurlijk iedereen ook weer van eh, hartelijk welkom. Dat is eigenlijk natuurlijk wel de grootste nieuwjaarsreceptie. Want eh, iedereen komt dan toch wel weer bij elkaar gezamenlijkheid, om te kijken, om een Unox ehm, soepje te eten of, <laughs> een muts te scoren, maar of ook gewoon lekker die zee in te duiken. Om die frisse duik en fris weer het nieuwe jaar in te luiden. Maar wel even een kwartiertje van tevoren sport, hè Roy? Ja, eerst... Uh, even warm lopen. even warm lopen met eh, dansjuf Arline, geloof ik, uit mijn hoofd. En DJ Lady Mix eh, draait de muziek tijdens de nieuwjaarstuik. Dus ga vooral daar met z'n allen heen om het nieuwjaar in te luiden. Ga jij er ook in? ik heb het wel een paar keer gedaan, maar dit jaar ben ik niet van plan om erin te gaan. Hé, jammer. Ja, drie jaar geleden stond ik nog op het podium zelf die warming-up te doen. <laughs> ja, weet ik. ja. ja. Dus dat was, een hele, eh, was echt een heel leuk eh, belevenis. Maar ja, dit jaar eh, ga ik lekker uitslapen. Dat vind ik ook wel een keer lekker. <laughs> dus we kunnen geen verstoppertje doen in de zee? Nee, nee. nee. Oh. Dus nee, dat was een beetje een terugblik en een vooruitblik. En ik denk dat er komend jaar genoeg mooie dingen staan te gebeuren in ons mooie dorp. Eh, je gaat natuurlijk komend jaar wel weer de, ja, de zien van het Watertorenplein. De afbouw natuurlijk eh, van eh, de passagegebouwen gebouwen, die af worden gebroken. En hoe gaat het natuurlijk aflopen, dat weten we allemaal niet. Met, met het café wat daar nog ja, ja, en omheen wordt afgebroken. <laughs> Dus er zijn genoeg hete aanijzers om te bespreken komende maanden, denk ik. Ja, ze, ze breken er mooi omheen af. ja. Ja, hè? Dus ehm, het ziet er heel apart uit. Maar ze, zijn eh, zelf op vakantie, geloof ik. Oh, ze zijn nog op vakantie ook. Nou, dan zou ik als de gemeente was gewoon een, eh, een sloopkogel er doorheen ja, gaan. En dan is het... Uh, is zo van sorry. <laughs> Foutje. Het allemaal niet meer uit. Oh, sorry, ik moet objectief blijven. oh ja, sorry. <laughs> nee, maar het is een dus, gekke wereld. Ja, ja. Maar ja, daar leven we ook helaas in. En eh, we hopen dat het eh, voor komend jaar eh, toch allemaal wel wat beter gaat. Ja. Bevindt nou, Roy. Absoluut. En we, je, horen je volgend jaar weer. ja, nee, zeker. Jullie horen me zeker volgend jaar, want dan ben ik er gewoon weer bij. Misschien kom ik binnenkort wel een keer langs in de studio in plaats van aan de telefoon. Nou. En ik wens iedereen natuurlijk heel Zandvoort namens Zandvoort, maar ook namens mezelf, heel fijne jaarwisseling. En doe voorzichtig met vuurwerk, want bij ons in Zandvoort mag wel vuurwerk afgestoken worden. Dus eh, kijk vooral uit en eh, eet en drink niet te veel. Ja, nou ja, namens ons jij ook een eh, hele goede jaarwisseling. Ja, precies. En we kijken weer uit naar onze samenwerking volgend jaar. Heel gezellig, dank jullie wel. Doei, doei. doei Roy. Doei, doei. En zoals ik al zeg, gekke wereld. Mad world. Tears for fears. we have to dedicate this one to the uh, such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. I had to do a thing called machine gun. is gewoon eh, een beetje te lang. En eh, dat was Machine Gun van Jimi Hendrix in Vietnamoorlog. En nu een andere machine, Race Against the Machine. Killing in the Name. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Do what they told ya. Do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who died, those who died. Some of those are the same that burn crosses. Some oh. of those are the same that burn crosses. Some of those are the same that burn crosses. van, eh, van het programma. En we zien u graag terug aan de andere kant van één uur. En ja. dan eh, heb ik nog leuke weetjes over het theorie-examen.